Jelle Visser met het NOS-journaal. De gegevens van een half miljard Facebook-gebruikers zijn op een hackersforum gezet. Het zou ook gaan om ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat onder meer om telefoonnummers, namen, adressen en e-mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Begin dit jaar werden al gegevens te koop aangeboden. Nu zijn ze dus allemaal openbaar gemaakt. In Amsterdam is de brandweer gisteravond urenlang bezig geweest met een brand bij een afvalverwerker. De brand begon rond half tien door nog onbekende oorzaak in een loods. Pas aan het begin van de nacht was het vuur onder controle. Het incident leidde in de omgeving tot veel rook en stank. Voormalig kroonprins Hamza van Jordanië is onder huisarrest geplaatst. Dat zegt hij in een video die via zijn advocaat naar buiten is gekomen. Gisteravond werd bekend dat in Jordanië een aantal prominenten is gearresteerd. De arrestaties hebben volgens persbureau Reuters mogelijk te maken met een samenzwering. De voormalige kroonprins zegt in de video dat hij daar niet bij betrokken is. Wel is hij kritisch over de machthebbers en het gebrek aan vrije meningsuiting in Jordanië. In Noord-Ierland was het gisteravond opnieuw onrustig. In een plaats vlakbij Belfast werden onder meer auto's in de brand gestoken. Ruilschoppers zijn boos over de douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk... die het gevolg is van de brexit. Vrijdag raakten bij ongeregeldheden al tientallen agenten gewond. Paus Franciscus spreekt vandaag weer zijn traditionele Urbi et Orbi uit. De zegen voor de stad en de wereld. Net als vorig jaar met Pasen verschijnt de paus vanwege de coronamaatregelen niet op het balkon bij het Sint-Pietersplein. Italië zit dit weekend in een strenge lockdown. De regering wil voorkomen dat mensen te veel bij elkaar komen en daardoor het aantal coronabesmettingen weer oploopt. En dan het weer. Veel bewolking, maar in de middag ook wat zon. Het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden.